Raad met het NOS Journaal. De helft van de middelbare scholen en mbo's maakt zich zorgen dat leerlingen worden ingezet door criminelen. Dat blijkt uit een peiling van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel onder 277 scholen. Drugsdealen en het aanzetten tot diefstal zien scholen als de grootste risico's. Jongeren zijn een ideale prooi voor criminelen, zeggen de onderzoekers... omdat ze jong zijn en makkelijk onder druk te zetten. Medewerkers van scholen geven aan dat ze het moeilijk vinden om de criminele uitbuiting te herkennen. In Zuid-Korea is het aantal besmettingen met het coronavirus flink toegenomen. Er zijn nu 346 gevallen bekend, waar dat er gisteren nog 156 waren. De meeste besmettingen worden gelinkt aan een kerk en ziekenhuis in Daegu. Inwoners van de stad moeten zoveel mogelijk binnen blijven. In Italië is een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de tweede coronadode in Europa. Het Italiaanse slachtoffer is volgens persbureau ANSA... een man van 78 uit de omgeving van Padua. Hij zou al een slechte gezondheid hebben gehad. Grote bedrijven als Shell, KLM en AxoNobel... hebben jarenlang geld overgemaakt aan een vooraanstaande Nederlandse klimaatskepticus... meldt Follow the Money. Hoogleraar Frits Butcher kreeg omgerekend honderdduizenden euro's om twijfel te zaaien over klimaatverandering. Ook Bernie Sanders is gewaarschuwd voor Russische bemoeienis. Dat bevestigt de democratische presidentskandidaat na berichtgeving in de Washington Post. Eerder werd de Amerikaanse president Trump al gewaarschuwd. Hoe de Russen hun campagnes proberen te helpen is niet helemaal duidelijk. Het Kremlin ontkent de bemoeienis. De zes hoofdrolspelers van de sitcom Friends komen ruim 15 jaar na de laatste aflevering weer bij elkaar voor een reunieprogramma. De show staat in mei op de nieuwe streamingdienst van de Amerikaanse zender HBO. Het weer. Het is vandaag bewolkt en af en toe valt er wat regen of motregen. Opnieuw is er veel wind. Aan zee is die soms stormachtig. Het wordt een graad of 10. Dit. ZFM. Verkeers. Verkeers. is mooi van de ANWB.